Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Rond deze tijd begint in Vijfhuizen, vlakbij Schiphol, de nationale MH17-herdenking. Tien jaar geleden werd het vliegtuig van Malaysia Airlines door een Russische raket uit de lucht geschoten boven Oekraïne. En er zijn zo'n 1300 nabestaanden bij zometeen. En ook koning Willem-Alexander en premier Schoof die zijn erbij. Verslaggever Josephine Tree vertelt je over het programma. Er zullen toespraken zijn, er is natuurlijk eh, veel muziek. Ook eh, zullen alle namen van de 298 slachtoffers worden voorgelezen door een nabestaande. En eh, om precies 15 uur 18, 18 minuten na drieën... zal er twee minuten stilte gehouden worden. Want dat is het moment dat de raketinslag plaatsvond. In Australië is al eerder vandaag een herdenking gehouden. Want 35 van de 298 inzittenden waren Australisch. Een man van 49 uit Albergen in Twente moet twee maanden de cel in voor het bedreigen van de burgemeester. Hij had een GPS-trekker onder de auto van de burgemeester geplaatst en dat ziet de rechter als bedreiging. En hij krijgt ook een contactverbod van drie jaar. De man was boos over de komst van 150 asielzoekers naar een hotel in Albergen, net als veel andere inwoners daar. Het pand werd eerder al beschoten en ook werd er brand gesticht. En de burgemeester van Parijs heeft in aanloop naar de Olympische Spelen een frisse duik genomen in de rivier de Seine. En ze komt daarmee haar belofte na en wil zo laten zien dat de Seine schoon genoeg is voor de triatleten en de zwemmers pas tant que ça. Et, uh, et regardez la joie, la joie autour de nous. Et en plus le soleil. Ja, een beetje koud, maar wel schoon vond ze het. En het had eh, niet veel geschild, want een maand geleden was het water nog veel te vies. Door de vele regenval van de afgelopen tijd stroomde er rioolwater de Seine in. Dus is het allemaal net op tijd opgelost. En ook president Macron had beloofd van tevoren een duik te gaan nemen. Dan moet hij hier wel opschieten, want de Spelen in Parijs beginnen volgende week vrijdag. Het weer van hier dan nog. De rest van de middag op de meeste plekken lekker veel zon bij een graad of 21. En ook vanavond nog blijft het droog. Morgen krijgen we een mix van zon en bewolking. En het wordt dan nog ietsjes warmer.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 time goes by, how will all 106.9 ZFN I suppose they could be true. All about love and what it can do to you. Highest risk of striking out, the risk of getting hurt. And still, I have so much to learn.